papa is een moderne man, geniet de is al die baan. En natuurlijk heeft hij op onze huis, de radio, want zijn wat een kruis. Als hij aan het stad is, komt de familie Klim. Iedere avond in het concert, maar het meestal in de snert. Radio, radio, radio, radio, onzaligheid. Eh. En Aan vroegere tijden, de maar groot in de kop de Door die radio, de rij, radio, vision. Deze nacht, terwijl ik rustig laat te kunnen slapen, hoorde ik het wil. Moeder brulde helemaal van vreemd, omdat vader mij vermoeden wil. Vader sprak in de hand bruid weet u dat? Grote dat je moeder aan mijn ogen sterren Radia, radio, radio, radio, onzaligheid. Voor papa en mama, oma Kees, tante K en voor de meid. Dit een mirakel, zonne helpt spektakel. Barney Marco. de waldkikker gilt, tot mijn oren vliegen trilt, denk ik nog voor Aan vroegere tijden, rust was rond, binnenkort was de wijk, door die radio, de rij, radio, video. radia, radio, radio, radio, onzaligheid. Als de wal, stikkergeel, zomeroor, bril, denk je vol